Zes uur. Mautschreurs met het NOS-journaal. De voormalige dat berichten Amerikaanse media, waaronder NBC News, dat zich baseert op een woordvoerder. Ze zou meer invloed op het presidentschap hebben gehad dan andere first ladies. Haar man, de republikein Ronald Reagan, was van 1981 tot 1989 president. Beiden waren acteur toen ze elkaar ontmoetten. Nancy Reagan was 94 jaar. Er dreigt een overvloed aan ingezameld plastic, dat zeggen inzamelaars en afvalbedrijven tegen de NOS. Er komt steeds meer recyclebaar plastic op de markt. Maar door de lage olieprijs kiezen producenten weer vaker voor nieuw plastic in plaats van gebruikte plasticflessen te recyclen. Olie is de belangrijkste grondstof voor het maken van kunststof. Daardoor is nieuw plastic goedkoper geworden. In het vluchtelingenkamp in Calais zijn tienerjongens verkracht. Dat zeggen medische vrijwilligers in een Britse krant. Ze zouden het afgelopen half jaar zeven jongens van 14 tot 16 jaar hebben behandeld... nadat die seksueel waren misbruikt. Volgens de vrijwilligers is er weinig bescherming voor jonge vluchtelingen die alleen reizen. Het is Irene Wust niet gelukt goud te pakken op de WK Allround in Berlijn. De vijfvoudige winnares was in de afsluitende vijf kilometer niet opgewassen tegen de Tsjechische Martina Sablikova, die er met de titel vandoor ging. Wust pakte zilver en het brons was voor Antoinette Jong. Eerder sleepte Sven Kramer zijn achtste allround wereldtitel in de wacht.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 van ZFM.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 tell you all the things you are and all the things you mean to me. When I find myself believing there's no place to go, when I You're the end.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 the stars. 站。 you do, say you don't. should find a place to lay my head tonight.